Het pensioen van 30.000 havenarbeiders stijgt met bijna 14 procent. Dat is een gevolg van de schikking die de havenarbeiders hebben gesloten... met de voormalige eigenaar van hun pensioenfonds, de stichting Optas. Die verkocht het fonds vier jaar geleden aan Egon... en verdiende daar 1,3 miljard euro mee. Optas wilde het geld besteden aan sociale en culturele projecten... maar de havenwerkers vinden dat zij er recht op hebben. Met de schikking krijgen ze nu dus deels hun zin... Het weer, het is regenachtig, in de loop van de avond droger.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 Dat blijkt uit de Wikileaks-documenten die de NOS in bezit heeft. Ook vertrouwelijke informatie wordt vrijwel direct doorgespeeld. Zo krijgt de Amerikaanse ambassade de namen van terreurverdachten te horen... terwijl huiszoekingen nog bezig zijn. Soms zijn de Amerikanen zelf verrast over de snelheid waarmee dat gebeurt. In een van de documenten zegt de juridisch attaché van de ambassade... dat de Nederlandse officier van justitie de betreffende informatie niet openbaar had mogen maken. Ook Nederlandse juristen plaatsen vraagtekens bij de intensieve contacten... Volgens advocaat Victor Koppen worden de wettelijke kaders overschreden en is de informatiestroom niet controleerbaar. Liverpool-voetballer Ryan Babel moet 10.000 pond boete betalen voor een Twitterbericht. Na het 1-0 verlies vorig weekend van Manchester United had hij een fotomontage op Twitter gezet. Daarin werd scheidsrechter Howard Webb afgebeeld in een shirt van Manchester. Babel zette er de tekst bij en dat noemen ze een van de beste scheidsrechters ter wereld. Wat een grap. Webb floot ook de WK-finale tussen Nederland en Spanje. Babel bood achteraf nog wel zijn excuses aan voor zijn tweet... maar dat vindt de Britse voetbalbond niet genoeg. Ryan Babel heeft 180.000 volgers op Twitter.